Zes uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft fel gereageerd op het voorstel van de Zuid-Koreaanse president Moon... om te streven naar één Verenigd Korea in 2045. In een reactie zegt Noord-Korea geen verdere vredesbesprekingen met het zuiden te willen voeren. President Moon deed zijn uitspraken tijdens de Zuid-Koreaanse onafhankelijkheidsviering. Hij riep Noord-Korea en de Verenigde Staten op om weer te gaan onderhandelen... Ook opperde hij om in 2032 samen met Noord-Korea de Olympische Spelen te organiseren. De Duitse regering verhoogt de vergoeding voor overlevenden van een holocaust die in Israël wonen. Dat bevestigt het Duitse ministerie van Financiën aan persbureau DPA. E. De Israëlische premier Netanyahu zegt in een video dat het om honderden euro's per maand gaat. Volgens Duitsland krijgen meer dan 5000 mensen een hogere vergoeding. In Israël wonen meer dan 200.000 overlevenden van de holocaust. De man die in de Amerikaanse stad Dayton negen mensen doodschoot... was onder invloed van verdovende middelen. In zijn lichaam zijn sporen van cocaïne, antidepressiva en alcohol gevonden, zegt de politie. De schutter, Connor Betts, opende begin deze maand het vuur in een uitgaanswijk. Hij werd door de politie doodgeschoten. Over zijn motief is nog altijd niet bekend. Een deel van de koninkpaarden die vanuit de Oostvaardersplassen zijn verhuisd naar Spanje blijkt ziek te zijn. Volgens Staatsbosbeheer, de vorige eigenaar, hebben de paarden last van een parasiet. De natuurorganisatie zegt dat het aan de nieuwe eigenaar is om de dieren te behandelen. De koninkpaarden werden van de hand gedaan omdat er te veel grote grazers in de Oostvaardersplassen rondliepen. Een ander deel van de kudde is verplaatst naar het Lauwersmeergebied en Wit-Rusland. Het weer, de dag begint vrij zonnig. Later trekt bewolking het land binnen en kan het flink gaan regenen. Het wordt 20 tot 23 graden. Het weekend blijft wisselvallig met af en toe wat zon. Er kan flink wat regen vallen en er staat een stevige wind.